7 uur. Het Holtkamp met het NOS-journaal. Scholen hebben steeds meer moeite om leraren Duits te vinden. De tekorten worden de komende jaren groter dan ooit. Oudere docenten gaan met pensioen... terwijl de lerarenopleiding veel te weinig nieuwe docenten afleveren. Er zijn zo'n 150 docenten te weinig. Het vak heeft op het VWO bovendien te weinig eerste graadsdocenten. Sommige middelbare scholen hebben Duits inmiddels van het programma geschrapt. Het aantal burgers in Syrië dat verstoken is van noodhulp ligt drie keer hoger dan de schatting van de Verenigde Naties. Een Syrisch-Amerikaanse medische organisatie zegt dat 650.000 mensen worden belegerd. Ze komen om door honger, te weinig voedsel en een gebrek aan medische hulp. De Syrische overheid is verantwoordelijk voor de belegering van grote groepen burgers, zegt de organisatie in een rapport dat volgende week verschijnt. De Nederlandse pedofiele pater Cornelio werkt nog steeds met kinderen. In Brazilië begeleidt de 90-jarige pater uit Vught kinderen bij het maken van speelgoed. Het EO-televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek laat vanavond zien dat Cornelio nog gewoon werkt. Ook al heeft zijn congregatie een paar jaar geleden gezegd maatregelen tegen hem te nemen. De pater heeft tijdens kinderkampen in Nederland jongens misbruikt. Dat oordeelde het meldpunt seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Vijf agenten van de Mexicaanse elite-eenheid zijn in een hinderlaag gedood. De val was waarschijnlijk opgezet door leden van een drugskartel. Het is een van de dodelijkste aanvallen op veiligheidstroepen in de afgelopen 2,5 jaar. De agenten patrouilleerden in een industriegebied in het westen van het land. Aanvallers in zeker tien voertuigen namen de agenten onder vuur met automatische wapens. Het weer, het is lange tijd bewolkt en er valt verspreid in het land een enkele bui.